Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Breda moet zelf een knoop doorhakken over een giga Field Lab feestje. Als het aan het demissionaire kabinet ligt... gaat het 538 Koningsdag evenement dit weekend gewoon door. 10.000 mensen mogen op het experiment in Breda feesten... onder de voorwaarde dat er goed gehandhaafd kan worden, zegt het kabinet. En die beslissing ligt bij burgemeester De Pla. Ik moet goede argumenten hebben en die goede argumenten zitten hem in de veiligheid, zitten hem in de gezondheid, zitten hem in het politieadvies. En natuurlijk kijken we daarbij ook naar de maatschappelijke onrust. Want we willen gewoon iets bijdragen aan de oplossing van de coronacrisis. Er is veel te doen over het feest. Een arts startte een petitie tegen het evenement. Die is al meer dan 300.000 keer ondertekend. Ook virusexperts maken zich zorgen. Zij zijn bang voor meer besmettingen. Bij een treinongeluk in Egypte zijn minstens 11 mensen om het leven gekomen. Bijna 100 mensen raakten gewond. Ze hebben vooral botbreuken en kneuzingen. De trein ontspoorde in de buurt van de hoofdstad Cairo. gaat in Egypte vaker mis met treinen. Het spoor wordt niet goed onderhouden. Je hebt er misschien na het zoveelste wandelrondje ook wel eens eentje op je lijf gevonden. Een teek. Nou, het blijkt nu dat kinderen vooral op hun hoofd of in hun nek worden gebeten... en volwassenen in hun benen, zegt het RIVM dat onderzoek doet naar het beestje... dat de ziekte van Lyme kan veroorzaken. Tot nu toe werd gedacht dat teken vooral te vinden waren in bijvoorbeeld oksels of in je lies. Maar dat blijkt dus anders te zitten. Dit ken je natuurlijk wel, de Champions League. Maar twaalf grote voetbalclubs uit Spanje, Engeland en Italië... willen zo snel mogelijk beginnen met een eigen competitie, de Super League. Ze willen niet meer meedoen aan de Champions League... omdat ze hun inkomsten moeten delen met kleine clubs die ook meedoen. Oud-Manchester United-speler Gary Neville vindt het plan van onder meer die club echt idioot. Seriously, you have got to stamp on this. This is a It's criminal. It's a criminal act. Ook de UEFA is niet blij met de plannen en denkt erover na om die clubs uit te sluiten van alle competities. Het weer, en zon wisselen elkaar af vandaag. En later kan vooral in het zuiden een bui vallen. Het wordt 13 tot 16 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat een file op de N208 Sassenheim richting Velserbroek.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 I think everybody's all jealous and shit. Cause I'm like the lead singer of the band, dude. And I think everybody's got a fucking problem with me, dude. And they need to take it up with me after the show.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 Becky, oh my fucking god, it's him swear to fucking God, dude, you fucking rock. Please, watch not you please let me suck your cock. No, by now, the rest of the fellas get jealous. Especially when I drop the beat and do my acapellas.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 don't even know the name of my band, but. singers rock, but the group is not. Went from sold out arenas to amusement parks. I'm gon' let the world know that proof is hot. I should cut his mic off when the music starts.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 trying to do Het ritme van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 negen. Nadie tiene Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Burgemeester De Pla van Breda zegt dat hij achter het testevenement staat van komende zaterdag. Dan mogen 10.000 bezoekers meedoen aan een fieldlab-test van Radio 538. Volgens ingewijden in Den Haag is het kabinet in principe ook niet tegen. Kleinere goede doelen zijn het afgelopen jaar hard getroffen door de coronacrisis. Ze zagen de inkomsten met gemiddeld 13,5% dalen ten opzichte van 2019. Australië en Nieuw-Zeeland hebben hun onderlinge reisbubbel geopend. Voor het eerst in ruim een jaar is er weer vrij vliegverkeer tussen de twee landen... zonder dat mensen bij aankomst in quarantaine hoeven. Het weer wisselend bewolkt, later vooral in het zuiden wat buien... en het wordt 13 tot 16 graden.